Emaus heerlijk plekje grond, daar waar de molen staat. Waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn hart slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer, aan de van de vlieg. Pira, pira, pira, pira, man. je maar die in vreugd en verdriet. je daar zo, dat krijg je lekker niet. Want wat je gaat zo willen, dat krijg je ben jij. De glans van je haar en de blos op je gezicht. Het stralen van je ogen, mooier dan een zonnelicht. Ik heb de mooie. yeah, dat ik jou had van hou. Rosie, Rosie, Rosie. ook al worden wij eens oud. Ik weet al wat mij zo aantrekt, kind, dat is jouw hart van goud. rood, rood.